is. Dat geweld als laatste middel niet meer te voorkomen is. Laat je dan verhalen komen. Dat nu alles is gedaan. Dat de deuren zijn gesloten. Dat we naar de oorlog gaan. Laat Oh, je je naar naar Hou je rug recht, wees bereid.